Door Almegens met het NOS-journaal. Bij een vermoedelijk Israëlische luchtaanval in de Syrische hoofdstad Damascus... zijn vijf leden van de Iraanse revolutionaire garde gedood. Zeker twee van hen hadden een hoge rang, melden Iraanse media. De garde valt rechtstreeks onder de geestelijk leider van Iran, Ayatollah Khamenei. Behalve de vijf Iraanse gardisten vielen bij de aanval nog vijf doden. Iran veroordeelt de aanval en zegt dat Israël erachter zit. Teheran behoudt zich het recht voor om op de juiste tijd en plaats te reageren, melden Iraanse media. De inspectie ziet het aantal overtredingen in de binnenvaart toenemen en waarschuwt voor onveilige situaties. In 2022 werden 115 bedrijven geïnspecteerd. Bij elk van die bedrijven was wel wat mis. Volgens de inspectie kampen veel schepen met personeelstekorten en een hoge werkdruk. Amerikaanse zangeres Mary Wise is overleden. Ze was de leadzangeres van de meidengroep de Shangri-La's... vooral bekend van hun grote hit Leader of the Pack. De groep werd gevormd in 1963 door Mary Wise, haar zus Betty... en de tweeling Margie en Marianne Ganser. De Shangri-La's gingen in 1968 uit elkaar... maar hun Leader of the Pack werd daarna nog vele malen gecoverd. Onder andere door Bette Midler en de Carpenters. En ook is het nummer te horen in de film Happy Feet... Mary Wise was 75 jaar. NEC heeft in de Eredivisie opnieuw goede zaken gedaan. Thuis tegen FC Twente werd met 1-0 gewonnen. De Nijmegenaren kwamen in de 49e minuut op voorsprong... door een doelpunt van Kelvin Verdonk uit een vrije trap. NEC heeft nu vier van de vijf laatste wedstrijden gewonnen... met als uitzondering het gelijkspel tegen Feyenoord vorige week. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking vannacht toe... maar het blijft nog wel droog... In het binnenland koelt het af tot iets onder nul. Morgen begint de dag met wat regen.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 Just live for someone until you for me. Never thought I would find love so sweet. Never thought I would meet someone like you. now I found you, and I tell you. on you today? And do you feel this way? Angel, isn't it a fine time? Love is here today, just a kiss away. Angel, can you see the moon? on you today And do you feel this way? Angel Isn't it a bright time? Love is here to stay Just a kiss away Angel Can you see the sunshine? are you Do you feel this way? Love is just a Thank you. spare minute. I got time if you wanna get with it. Whatever you want, I'll get it. I got cash, now help me spin it. Don't worry if you're broke, I'll fix it. Like a flight, then blow you up wicked. Got the ingredients, you need me to mix it. So baby, let me go to work. I'll show you the whole thing sold up like a shirt. Give me a chance to show you. Spend some time, I need time to know you. After that, we're in like the new jack swing. Until it's through, I wanna get with you. nothing in the world that I can't do. Say we get together tomorrow too.